Jan van der Putten met het NOS Journaal. Steeds meer jonge gezinnen verlaten de vier grote steden... vertrekken veel mensen met kinderen die nog niet naar school gaan. Van de stellen die in 2012 hun eerste kind kregen... verhuisde landelijk gemiddeld 14 binnen vier jaar naar een andere gemeente. In de grote steden was het twee tot drie keer zoveel. In Amsterdam vertrok 40 In Utrecht 34, uit Rotterdam vertrok 28 en uit Den Haag 27 Tussen bevolkingsgroepen zijn wel grote verschillen. Vooral jonge gezinnen met een migratieachtergrond blijven in de stad wonen, meldt het CBS. Bij de Sinterklaasintocht in Amsterdam doen pieten met een heel nieuw uiterlijk mee. Ze dragen felgekleurde pakken en pruiken met halflang donkerbruin golvend haar. Volgens de organisatie van de intocht hebben ze het uiterlijk van Spaanse edellieden uit de 16e eeuw. De 400 pieten zijn niet zwart, ze hebben roetvegen, net als vorig jaar. Door het nieuwe uiterlijk kunnen ze volgens de organisatie op geen enkele manier geassocieerd worden met de slavernij en de hele discussie om de figuur van Piet. De intocht van de Sint in Amsterdam is op zondag 19 november. Bij een brand in Sint-Nicolaasga in Friesland is een man van 30 om het leven gekomen. Zijn broer van 35 raakte zwaar gewond. Ze waren aan het werk in een loods toen er een explosie was, gevolgd door brand. De man van 35 kon zelf nog naar buiten komen. Het lichaam van zijn broer werd gisteravond pas gevonden toen de brand was geblust. De politie onderzoekt de oorzaak van de explosie in Sint-Nicolaas-Ga. Webwinkelbol.com is niet van plan om parfum te leveren tegen de lage prijs die dit weekende even op de website stond. Het parfum stond per ongeluk te koop voor 30 euro, terwijl het minstens 60 euro had moeten zijn. Een paar honderd klanten plaatsten een bestelling. Mensen die de flesjes al hebben gekregen mogen ze houden. Andere klanten krijgen het geld terug op de rekening, zegt Bol.